spoedige start. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Basisschoolleraren van de protestgroep PO in actie beginnen een eigen vakbond. De initiatiefnemers willen zo inspraak krijgen bij de besteding van de ruim 700 miljoen euro extra die beschikbaar is voor het basisonderwijs, zegt oprichter Thijs Rovers in de Volkskrant. De actiegroep kreeg dit jaar in korte tijd tienduizenden leraren op de been om te demonstreren. De traditionele bonden en de PO-raad sloten zich bij die acties aan. In de krant zegt Rovers dat er geen gesprekken zijn geweest over een rol voor PO in actie bij de CAO-gesprekken. Daarom is nu besloten om een vakbond te worden. Noord-Korea zegt dat het niet de vraag is of het tot een kernoorlog op het Koreaanse schiereiland komt, maar wanneer. Het land spreekt zich op die manier fel uit tegen de gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Die begonnen maandag de grootste militaire luchtoefening ooit. Worden meer dan 200 vliegtuigen ingezet. We willen geen oorlog, maar we zullen er ook niet voor terugdeinzen... meldt het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. PvdA-leider Ascher wil in de toekomst alleen nog in een rechtskabinet... als daar meer linkse partijen aan meedoen. Dat zegt hij in het boek De Neergang van de PvdA... van NOS-verslaggever Wilco Boom. Ascher verdedigt daarin de keuze om met de VVD te gaan regeren... maar hij is ook kritisch... Zo denkt hij dat PvdA-kiezers zich niet genoeg meegenomen voelden bij de snelle formatie... en vindt hij dat de PvdA meer uitleg had moeten geven over de compromissen die met de VVD werden gesloten. Voormalig Volkswagen-topman Oliver Schmidt is in de VS veroordeeld tot zeven jaar cel voor zijn rol in het schandaal met Schumel-software. Daardoor leken auto's schoner dan ze in werkelijkheid waren. Volgens de rechter was Schmid een sleutelfiguur in het schandaal. Nog zeven andere Volkswagen-topmensen zijn in de VS aangeklaagd. Het weer, af en toe opklaringen, minima tussen 1 en 4 graden.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 see en stuur u allemaal fijne dagen en een